12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het is erg druk op de vakantieroutes naar Zuid-Europa. Automobilisten in Frankrijk en Duitsland kunnen lange files verwachten. In Duitsland stond vanochtend zeker zo'n 1100 kilometer file, in Frankrijk 900 kilometer. De ANWB adviseert vakantiegangers om vanmiddag van huis te gaan... of de reis uit te stellen tot morgen. Het mogelijke wrakstuk van vlucht MH370 dat deze week aanspoelde op het eiland Réunion is in Frankrijk aangekomen. Bij een militaire eenheid bij Toulouse zullen specialisten de herkomst onderzoeken. Gehoopt wordt dat het onderdeel van de vleugel meer aanwijzingen geeft over het lot van het vliegtuig. Het toestel van Malaysia Airlines verdween vorig jaar maart. Er waren 239 mensen aan boord. Binnenkort komen gemeenten met stormregels voor festivals. Gemeenten zeggen dat er steeds vaker gevaarlijke situaties ontstaan door extreem weer. Zo werden op bevrijdingsdag delen van festivals geschrapt... en waren er vorig jaar op Pinkpop problemen door bliksem. De gemeenten zijn bezorgd omdat zij degene zijn... die de vergunningen voor de evenementen afgeven. In Bergen op Zoom hebben twee jongens van ongeveer 13 jaar... met een metaaldetector een handgranaat gevonden. Ze namen de granaat mee tot een wandelaar zei dat het projectiel gevaarlijk was. De jongens hebben hem toen in een grasveld gelegd. Het bleek te gaan om een Britse scherfhandgranaat die op scherp stond... maar vanwege de roest niet meer werkte. Hij is onschadelijk gemaakt. De boten die vanmiddag meevaren in de Canal Parade... zijn op weg naar het centrum van Amsterdam, naar de opstapplaats. Om twee uur vanmiddag vaart de eerste boot de Prinsengracht op... en daarmee begint het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride. Dit jaar doen er 80 boten mee. Het weer droog en behoorlijk zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Maandag kan de temperatuur stijgen tot boven de 30 graden.